Beleggers maken zich wereldwijd zorgen dat het herstel van de economie moeizamer gaat dan verwacht. Gisteren sloten de beurzen in Europa en de VS al flink lager. Dat kwam door slecht nieuws over de werkloosheid in de VS en over de begrotingstekorten van Griekenland, Spanje en Portugal kabinet komt langzaam dichterbij een akkoord over de reactie op het Irak-rapport van de commissie Davids. Dat zeggen Haagse bronnen over het overleg dat gisteravond is gevoerd. Drie weken geleden leidde de discussie over het rapport van de commissie bijna tot de val van het kabinet. Volgens de PvdA nam premier Balkenende te veel afstand van de conclusies van het rapport. Minister Van der Laan ziet wel iets in een plan van het CDA om woningcorporaties in de steden op termijn te laten meebetalen aan de problemen op het platteland. Nu betalen plattelandscorporaties juist mee aan de aanpak van de probleemwijken in de steden. Het CDA maakt zich zorgen over de krimp van de bevolking buiten de Randstad. In Zuid-Limburg, Noordoost-Groningen en Zeeuws-Vlaanderen leidt dat al tot allerlei problemen. Noord-Korea laat een Amerikaanse missionaris vrij die vastzit voor het illegaal binnenkomen van het land. De Amerikaan, een 28-jarige religieuze activist, liep op eerste kerstdag vanuit China over een bevroren rivier Noord-Korea binnen. Hij wilde de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-il een brief overhandigen waarin hij hem oproept politieke gevangenen vrij te laten. Noord-Korea zegt dat de Amerikaan zijn excuses heeft aangeboden en dat hij daarom wordt vergeven en vrijgelaten. In Duitsland wordt Hitlers propagandawerk Mein Kampf mogelijk opnieuw uitgegeven. Een geschiedkundig instituut wil een wetenschappelijke, becommentarieerde uitgave op de markt brengen. De publicatie van Mein Kampf is in Duitsland sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog verboden. In 2015 vervallen de auteursrechten van het boek, omdat de schrijver dan 70 jaar dood is.